Ook liet Teheran weten dat de proef van zondag niet indruist tegen de nucleaire afspraken... en dat de test succesvol is verlopen. Het Pentagon zei eerder dat de proef is mislukt omdat de raket na duizend kilometer was geëxplodeerd. De Britse regering zal een nieuw Schots referendum over onafhankelijkheid dwarsbomen. De Britse minister van Defensie, Fallon, zegt dat in een Schotse krant. In 2014 stemde een meerderheid van de Schotten tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Na stemming over de brexit zei de Schotse premier een nieuw referendum te overwegen. De Schotten waren in meerderheid tegen een brexit. Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat, laat, uitzoeken of er bij de Belastingdienst fouten zijn gemaakt met de beveiliging van gegevens van belastingbetalers. Het programma Zembla berichtte deze week over een mogelijk lek. In een debat in de Tweede Kamer zei Wiebes dat voor hem niet vaststaat dat er echt iets mis is, maar hij zei wel dat hij achter de signalen aan moet gaan. De Kamer vindt dat hij de problemen heel snel moet aanpakken. Het lijkt erop dat hij van de meerderheid wel het vertrouwen krijgt om dat te doen. De Franse Front National-leider Marine Le Pen wil dat bedrijven die buitenlands personeel aannemen extra belasting gaan betalen. Dat is een van de punten uit haar programma voor de presidentsverkiezingen. In een interview met de krant Le Monde noemt ze dit economisch patriotisme. Verder wil ze immigratie aan banden leggen. Ze wil kunnen bepalen wie Frankrijk wel en niet binnenkomt. En immigranten mogen de staatskas niets kosten, zegt Le Pen. Het weer, het is zacht met temperaturen van 9 tot 13 graden. Er zijn vanmiddag wel wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Morgen opnieuw zacht, met een graad of 11 en meer zon.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En eh, het internet, dan tik je even in ZFM-live en dan kun je ons zien en beluisteren. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met Albert Hammert en Dana de Foundations. Twee uur heerlijke muziek. Veel plezier de komende twee uur. I do I need you so Uit 1969 waren dit de Foundations met Build Me Up Buttercup. En het begon natuurlijk voor de Foundations met Baby Now That I Found You. Uit 1969 kwam dit en uit 73 een compositie van Albert Hammond en Lee Hazelwood. Free Electric Band, gezongen en gespeeld door Albert Hammond. En na twee van die pittige nummers beginnen we, tenminste nemen we altijd een rustiger nummer. En dat komt uit 1968. De zangeres Frida Boccara met haar grootste hit... 100 000 chansons. soul Frida met uh, eh, 100 mille chansons. En we later ook nog het uh, Eurovisie Songfestival met Un jour, un enfant. Maar dit was toch haar grootste hit. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 2 februari 1967. Vijf nieuwe binnenkomers en de laatste, de laatst geplaatste was van eh, de The Tremolo's op 35. Here Comes My Baby. op 35 de Tremolo's met Here Comes My Baby op 33. Eh, Twee plaatjes hoger, een band uit Amerika. De nieuwe Beatles zouden het worden. De Monkeys, Last Train to Clarksville. Hier komen ze. motion, don't be slow. Oh, no, no, no.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 I don't know if I'm ever coming made your reservation, don't be slow. I'm alone, I'm no, and I don't know if I'm ever coming home. 33, de zogenaamde nieuwe Beatles, de Monkeys... maar alle muziek op hun hits die werd gespeeld door de Wrecking Crew. En eh, niet door de Monkeys zelf. En als je wil weten wat dat is, de Wrecking Crew... even googelen, dan vind je het vanzelf uit. Nieuw op 33 dus Last Train to Clarksville. En een plaatje hoger, de New Vaudeville Band... met de opvolger van Winchester Cathedral. Hier is Peekaboo. You're the one girl for me. When I look into your eyes, I see my destiny. Peekaboo, what can I do? You're so fancy and free. Though I try, I can't disguise the hold you have on me. I much weaker, weather would be bleaker if I spent a week away from Peekaboo. Peekaboo, I'm telling you're the girl of my dreams. Please don't walk away and put an end to all my schemes. I would grow much weaker, weather would be bleaker if I spent a week away from Peekaboo. I said that I would grow much weaker, weather would be bleaker, if I spent a week away from Peekaboo peekaboo, I'm telling you, you're the girl of my dreams. Please don't walk away and put an end to all my schemes. Peekaboo. Odie, odie, odo. Peekaboo. Niet zo succesvol als Winchester Cathedral, maar zeker net zo leuk. Dat waren eh, de New Vaudeville Band met Peekaboo. En dat was nummer, even kijken, 32. En drie plaatsen hoger Marvin Gaye en Kim Weston op 29. It Takes Two. the light shine through. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. One can have for remake. True. Just take two. Just take two. Just take two. special treat. Two can make that single move is something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moonlight, thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice. Yeah, you taste. Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two. En dat was nieuw op 29. En de hoogste nieuwe, ja, daar heb je wel van gehoord. Jim Reeves. Maar het nummer wat de hoogste nieuwe binnenkomer is... Hm, ik weet niet of dat bekend is. Maar het is in ieder geval... De klapper van de week. Nieuw op 24, Jim Reeves en I Won't Come In While He's There. Thought I'd stop by a while and see you just once more before I leave town. But his car's parked there in your driveway, and I see the curtain tumble down. I won't bother to ring your doorbell. I'm not sure just how much I can bear. I might do something I'd be sorry for. to tell you just how much I still love you. en aardig wat hits van Jim Reeves, maar deze hoort daar niet bij. Het was wel de hoogste nieuwe binnenkomer op 24, Jim Reeves. We gaan naar het jaar 1958. Hier zijn de, eh, de Four Preps en Big Man. left me yesterday, and boy, you ought to see me now. If you will just forgive me, dear, I'll never break another vow. was hun tweede hit na 24 Miles. Big Man van de Four Preps uit 1958. Ehm, in 1975 bracht Emmylou Harris de LP Elite Hotel uit. En daar stond dit nummer op. Together again My tears key to my heart. You hold in your hand, and nothing else matters. Cause we're together album Elite Hotel van Emmylou Harris was dit eh, Together Again. Het kwam uit 1975. Van de week, dinsdagmiddag, was ik in Leiden bij de goede vrienden Willem en Joke. En eh, we hebben daar eh, een hele gezellige middag gehad. Lekker genoten van, ook lekker eten trouwens, ja heerlijk. Ehm, en daar kreeg ik dan meteen even de tip uitgereikt. En die kwam van het album The Rolling Stones Now uit 1965. En het is een heerlijk nummer van de Stones. Het heet Oh Babe. We got a good thing going. van Willem uit de eh, 1965 album The Rolling Stones. Now, oh babe, we got a good thing going. Eh, we gaan een eh, triootje met heerlijke muziek van Emily Harris, The Rolling Stones... en de Traveling Wilburys even afsluiten. Hier zijn de Traveling Wilburys met You Took My Breath Away. van het album Volume 3 en You Took My Breath Away. Eh, ik weet nog dat ik het album kocht, The Greatest Hits of Billy Joel. Double LP was dat toen nog natuurlijk, want CT's waren er nog niet. En eh, ik weet nog dat we met het nummer wat we nu gaan draaien... altijd meezongen met de kinderen. En dat was het nummer The Longest Time. knippen met die vingers natuurlijk. The Longest Time, Billy Joel. En eh, dat komt voor het album The Greatest Hits of Billy Joel. Jawel, zeker. Eh, we gaan naar uh, Ricky Lee Jones luisteren. En die had een vriend, die heette Chuck E. En daar is een liedje over geschreven. Ricky Lee Jones met Chuck E's in Love. busy here. No, it don't come here no more. But I tell you what, I saw him.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 In het jaar 1980 werd een LP uitgebracht van John Lennon, Double Fantasy. De helft was van hem en de andere helft van Yoko Ono. Wij draaien een nummer van John, Starting Over. Our life together is so precious together We have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. The time. a trip somewhere far, far away. Zelfs al luister je maar voor de helft naar dat album... dan is het nog meer dan de moeite waard. Double Fantasy van John Lennon. En dit was dan eh, Starting Over. Ik krijg sterk de indruk dat we in dit eerste uur de Rolling Stones al hebben gehoord... maar ze staan er weer op als top 100 hit uit 1975, pardon, 1965... <laughs> van het album Out of Our Heads. Hier zijn de Stones met Heart of Stone. that This heart of stone. Oh no, no. This heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone, darling. No, no, this heart of stone. You'll never break it, darling. You won't break this heart of stone. Oh no, no, no. You better go. You better go home. Cause you'll, you'll never break this heart of stone. Geschreven door Mick and Keith en geproduceerd door Andrew Lou Goldham. Heart of Stone van het album eh, Out of Our Heads, een top 100 hit uit 1965.